Twee uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Verenigde Staten trekken zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat melden bronnen met directe kennis van die beslissing... aan de Amerikaanse nieuwssite Axios. President Trump had na zijn bezoek aan de G7 in Brussel... al aangekondigd dat hij deze week een besluit zou nemen. Details over de terugtrekking zouden nu worden uitgewerkt. De nieuwe informateur Cenk Willink wil tijdens de nieuwe formatiegesprekken verder kijken dan alleen de komende vier jaar. In de toelichting op zijn aanpak zei hij vanochtend dat grote vraagstukken niet kunnen worden opgelost door een gedetailleerd regeerakkoord. Cenk Willink wil als eerst gaan praten met vijf partijleiders afzonderlijk van de VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66. Het is nog niet duidelijk wie vanochtend de zware aanslag heeft gepleegd in Kabul. De Taliban gaven al snel een verklaring uit dat zij er niet achter zitten. IS heeft nog niets van zich laten horen. Bij de aanslag in de Afghaanse hoofdstad vielen zeker 80 doden en 350 gewonden. De postcode loterij hoeft een man uit Sittard geen schadevergoeding te betalen. Dat heeft de rechtbank besloten. De man speelde automatisch mee, maar had in een maand dat er een hoofdprijs viel... te weinig geld op zijn rekening staan om de loter te betalen... Van de rechter moet hij de proceskosten betalen van ruim 10.000 euro. En archeologen hebben op de Betuwe een goudschat gevonden uit de 5e eeuw. Ze denken dat de schat rond 460 na Christus is begraven. Ze noemen de vondst een sleutelstuk voor de kennis over de eindfase van het Romeinse gezag in Nederland. Waar de schat precies lag is niet bekendgemaakt. Binnenkort wordt het goud tentoongesteld in museum Het Valkhof in Nijmegen. Dan het weer nog. Zon en stapelwolken. Mogelijk in het zuidoosten nog een licht buitje. Het wordt 17 graden op de Wadden en ruim 22 in het binnenland. Morgen flink wat zon en weinig wind bij maximaal 25 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat op de A4 richting Den Haag tussen Roelofaansveen en Zoeterwoudendorp 9 kilometer file met een half uur vertraging. Het is de nasleep van een ongeluk, want inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij.